Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema heeft in haar toespraak op de Dam opgeroepen de erfenis van de vrede te beschermen. Dat kan door altijd op te staan tegen antisemitisme en haat en discriminatie. Door onze grondrechten te koesteren, net als de vrije pers en onze democratie, zei Halsema. Om ordeverstoringen te voorkomen was er bij de nationale herdenking op de Dam minder publiek welkom dan anders. Bezoekers moesten zich aanmelden en ze werden gefouilleerd. Het was slecht weer in Amsterdam. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei waren er zo'n 4400 mensen. De herdenking verliep zonder incidenten. Vooraf werd een man met een spandoek opgepakt en er werd iemand aangehouden die op sociale media had opgeroepen om te gaan schreeuwen tijdens de herdenking. Overal in het land waren herdenkingsbijeenkomsten. Op de Nationale Militaire Dodenherdenking op het Militaire Ereveld Grebbeberg in Renen... waren prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en prins Pieter Christiaan aanwezig. Op de Leusderhei was vandaag de herdenking van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Dit kamp was met 383 geëxecuteerden de grootste executieplek in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Dan ander nieuws. Real Madrid is voor de 36e keer landskampioen van Spanje. De ploeg won met 3-0 van Cadiz en is door het 4-2 verlies van Barcelona tegen Girona niet meer in te halen. Max Verstappen heeft in Miami ook de tweede sprintrace van dit Formule 1 seizoen gewonnen. Een sprintrace is ongeveer een derde van een Grand Prix. Charles Leclerc werd tweede, Sergio Perez pakte de derde plaats. Dan het weer nog stevige buien met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden.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 En uiteindelijk, nou ja, we mogen niet klagen. Want eh, hè, in het eh, oosten van het land en in het noorden van het land... Eh, werden de bevrijdingsfestivals afgelast in verband met hè, de regen en de storm en de hagel. Nou, gelukkig in Haarlem is het redelijk goed gegaan allemaal. We hebben het lang volgehouden. Zie je, we hebben voor de Nightwalk. Onderweg zometeen... meteen Bibi's Kartel met Summertime. Een oude gouden klassieker in een, eh, ja, in een iets ander jasje gestoken. Maar eerst horen we hier Todd Terry Moving to the Tease. Je hoort alleen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. It's right here on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C. <laughs> Yeah, Nicole, I gonna love this, you know. Pool party. If I even the beach, me a beach. reach. A summertime. hey, every I feel come along. Go feel your sun tan in the summer sun. If you want play champ, back home. Go for your umbrella, cause the sun a burn. The young girl, them a bring it on. In a bikini, them in a pretty tongue. You know for shy girl, bring it come. If you have a fool, fool man, get it on. Both more may come from me you now. Pretty girl does a pose like domino. You And the tongues, them a rub them down, you know. In the shade, big street vibes from me you now. Uptown full of fun, you know. Nah, bro. ATI, we are going on. Cherry girl done, you know. Miss Borough Jackson, smudge, I got done, you see inna the shade. Temperature turn up. Whitey a tan till skin burn up. Black gal a rub till vein come up. Tattoo time coloring book turn up. Man a roll out bicycle bike you no see. Man a roll out car and the truck and the jeep. You walk foot talks them strolling. Grab a gal body and start rolling party them going all night long, right through the day. Me just see a pretty twin gone with the Nero and TJ. Oh. right now on your favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. je gaan, maar ik kan de juiste ring niet vinden Want je bent me meer waard dan al die ringen En eerst waren we samen buiten en nog lang niet binnen Maar nu maken we samen buiten zijn we samen binnen Ben geboren als verliezer, maar gemaakt om te winnen Dankzij jou is het een zomerse winter Dus ik ben altijd ergens onder de zon te vinden En het leven dat we leven is een bijzondere film, dus Ik zou toch s ochtends wakker werden met fucking donkere kringen Toen we cruisten door de stad tot in het diepste van de nacht Keihard werkten en na het werk samen het chillden Of toen we skaten van IJsselmonden naar Slingen En ik eindstand helemaal skaffen op de bank zat bij jouw vriendinnen Het is niet gek dat ik dit alles nog herinner Ben mij alles geminderd, maar dankzij alles een winnaar Niks zou onze liefde tegen nee. It's het zo van uh, Gers Pardoel samen Jay. Ja, hoe je hem ook wil noemen, met de eh, Zomer. Die had die toen, eh, hebben ze toen live gezongen bij, bij Q. En daarvoor horen we muziek van Vibes, Cartel en Summertime. En zo werd het even tijd voor een beetje shownieuws. De zangeres Rihanna, ja, ken je er nog? Ja, zoveel iets maakt ze de laatste tijd niet meer. Voorheen maakte ze volgens mij elke maand kwam er wel een nieuwe hit uit. Bijna elke twee weken. Maar de zangeres eh, Rihanna is nu de meest gevolgde vrouw op Twitter. Met 108,3 eh, miljoen volgers heeft ze haar collega Katy Perry ingehaald. Dus die dame met dat een eh, beetje paarse haren. Waar Rihanna er de afgelopen tijd Twitter volgers bij heeft gekregen... moest Perry er juist een aantal inleveren. Haar teller staat nu op 108,1 miljoen. Nou, op zich valt het ook allemaal wel mee, hè? Dus ja, hè? als je daar voor elke volger een, een eurotje voor krijgt... dan, hè, dan kunnen we stoppen met werken. Wat dacht je daarvan? En nooit eerder heeft een lied op Spotify zo snel de miljard eh, streams aangeklikt. En dan denk je van, eh, oh, wat is dat dan? Nou, het nummer Flowers van Miley Cyrus. De Amerikaanse zangeres had daar slechts 112 dagen voor nodig om eh, een miljard streams te krijgen. Flowers kwam op 12 januari uit en heeft op 4 mei de grens van een miljard streams bereikt. Cyrus neemt hem het record over van Harry Styles. Zijn wereldhit As It Was bereikte vorig jaar in 118 dagen 1 miljard luisterbeurten. En ook dat, als je daar een euro voor eh, per eh, luisterbeurt krijgt, dan eh, is het ook klaar. Maar ja, deze mensen die zijn eigenlijk al gewoon binnen. Ze zijn loaded. Ze hebben gewoon genoeg geld. Hè? Dan moeten wij, nou ja, wat wij per jaar verdienen. Gemiddeld, de gemiddelde Nederlander dan. Hè? Er zijn altijd uitspattingen. Maar de gemiddelde Nederlander, wat jij verdient, dat verdienen hun misschien met een dag of twee. En hè, misschien met een maand als ze het een beetje slecht doen. Maar hè. En de zanger Ed Sheeran heeft zich eh, niet schuldig gemaakt aan plagiaat met zijn nummer Thinking Out Loud. Het liedje lijkt volgens, de aanklaagste veel op Let's Get It On van Marvin Gaye uit 1973. Maar daar gaat de rechtbank niet mee eh, in eh, mee. De nabestaanden van Ed Townsend, die Let's Get It On samen met Gaye heeft geschreven, waren naar de rechter gestapt. Het nummer van Sharon zou elementen van Let's Get It On bevatten. Zij eiste daarom een, schadevergoeding. ja, volgens de jury van de rechtbank in New York hebben de nabestaanden niet aangetoond dat Sharon het liedje inderdaad geplagieerd heeft. Zoals het zo mooi heet. De artiest heeft dat zelf ook ontkend in alle tijden. Sharon zei tegen de verslaggevers bij de rechtbank uiteraard heel blij te zijn met de uitspraak. De singer te benadrukt dat de zaak draaide om het eh, vergelijken van twee liedjes met zeer verschillende teksten en melodieën. Dus nou ja, gelukkig voor hem. Hè? Anders kon hij uh, al zijn winst weer eh, inleveren. En er waren vier akkoorden die volgens de aanklagers zoveel op elkaar leken, noemt Brit. Gemeenschappelijke bouwstenen die al voor muziek worden gebruikt... voordat Let's Get It On was geschreven. De zanger zegt dat de akkoorden in het alfabet en de gereedschap is van een eh, songwriter zitten. Iedereen zou die moeten kunnen gebruiken, want eh, ja, dan scoor je een hit. Hè? Daar hebben ze in Amerika hebben ze hele mooie technieken voor. Uh, algoritmische, weet ik veel, maar in ieder geval software... die ervoor kan zorgen, zo schijnt, dat je bepaalde melodieën en akkoorden kan gebruiken... dat het in je hoofd blijft zitten en daar scoor je hits mee. En dat schijnt op een of andere manier toch te werken. Zie je van Zandvoort, ik lul weer veel te veel. Het is tijd voor muziek muziek. Daarvoor zie je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, begin van je stapavond. Muziek nu, Soul Search met Feeling Love. Je hoort de DJ eh, Fudge Extended Remix. music, world renowned DJs in the mix. Gather round, people, gather around. School's in session. Yeah, I said it. School's in session. What do I mean by that? Well, there are too many people out here claiming that they're house. But pretty much you're not house. You are something that's been created to impersonate the vibe of house not how We live it, we breathe it, we love it. Something about it that makes us get up every day, that puts us to bed. It's in our earbuds every single day. We live, we breathe this thing. It takes us to a new dimension. It raises us above all the problems and all the mysteries that we go through each and every day. This thing is serious to us. ZFM's Nightwalk. progressive house. Maar eh, ze hebben ook meerdere stijlen. En eh, ja, op een of andere manier, eh, als ik los naar nummers luister... dan heb ik iets van, nou ja, het zal allemaal wel. De dame komt uit Zwitserland, daar woont ze. En ze is half Afrikaans. En vorige week draaide ook een plaat van haar. En dit vind ik een van haar mooiste platen. Hij is al een paar jaar oud. Het waren Nora and Pure. Nou, het, waren, het is één dame. Ze heet Nora and Pure. Zo noemt ze zichzelf met uh, Enchantment. En dat was Conquest of Paradise. Ze maakt heel veel eh, klassieke nummers. Daar eh, maakt ze dan een dancejasje van. En op een of andere manier, ja, het heeft wel iets. En daarvoor horen we Milka Sugar. Samen met Ron Carroll met House Dimensions. De Brokenaars remix. De Nederlandse remix. Eh, die doet het ook heel erg goed. En zo werd het even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 6 mei. De day after bevrijdingsdag. Dat was natuurlijk gisteren. Waar het in sommige delen in Groningen en in, uh, in Drenthe een beetje in de soep is gelopen. Vanavond uh, Brainwash in Escape in Amsterdam. Het een feestje. En eh, voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoerster Raimundo. Hij doet daar de line-up. En vanavond heeft hij meegenomen Orson Welles en NOC. En de MC is Janto. En natuurlijk ook Sexy Mr. S aanwezig. Vanavond dus in de Escape, het weekse feestje Brainwash. En als we doorlopen, dan eh, komen we aan de rechterkant komen bij Club Air, het oude IT. Er is vanavond Throwback, begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Net als eh, Brainwash in de Escape. Allemaal in Club Air vanavond. En dat is eh, iets andere muziek als wat uh, Raimundo draait bij Brainwash. Dit is namelijk R&B en hiphop. Of hiphop en R&B, dat vind ik persoonlijk wat beter klinken. Throwback, afgekort.nl. Daar vind je alle informatie over anders op air.nl. En nog een eh, hip-hop en RB feestje is het wekelijkse feestje Encore in de Melkweg in Amsterdam. En dat begint vandaag een eh, bijzondere tijd. Normaal eh, rond de klok voor middernacht en nu om kwart voor twaalf. Ja, heel apart. Encore vanavond in de Melkweg. En dat is natuurlijk op de Lijnbaansgracht 234a. Want er zijn meerdere plekken worden daar feestjes gehouden natuurlijk in de Melkweg. En hip-hop en R&B. En voor meer informatie kan je even checken de website aan elkaar geschreven. Encoreamsterdam.nl of even op melkweg Kijk Kijken, daar vind je ook die informatie. Vanavond Prime, Lee Mills, Wax Friend. En hosted bij Nefs en officials bij, uh, bij Bickel. Dus eh, vanavond dus uh, hip-hop en RB encore in de Melkweg in Amsterdam. En hadden natuurlijk gisteren bevrijdingsfestival. en ja, er waren er een paar in de soep gelopen. Groningen hebben ze een stop moeten zetten in verband met de regen en de storm. En ik geloof in, in Drenthe was ook al code rood geloof ik uitgegooid. Of code oranje, ik hou daar niet zo bij. Maar gelukkig hier ging het allemaal goed. Dus eh, het was een, eh, een heel gezellig eh, dagje in Haarlem. En uh, ja, onder andere Lassat, Clouds, Yin Yin, Nielsen waren er. Karsu, Warhouse, Michelle David en de True Tones. De Opposites waren er. Vrouwtje was Dus ja, het was allemaal... Leuk Haarlemse house bij zijn Victor en Rolf. Geen idee wie het zijn. En voor mijn tijd, hè. Dus <laughs> ik ben al een oude lul. Maar ik wil weer veel te veel. We gaan terug naar de muziek. Wat dacht je van David Pang met Cat Loose? body loose on the dance floor. main stage. Show. The Nightwalker main stage. Op Pirupa met To The Sky. En daarvoor muziek van Lo eh, Low met Out My Way. En zo wordt het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? Op de streams, op de radio, op de festivals en natuurlijk eh, ja, op de radio. Deze week op 10, Bob Sinclair, de remix van Fisher met The World Hold On... is aardig aan het zakken samen met Steve Edwards. Op 9, Kevin Fisher in de remix van Harry Romero met Love You Some More. Op 8, Eats Everything en Cesar met Get Up. Luke Dean met Sounding a Bit 90s bit night is, moet ik zeggen. Op 6 eh, Biscuit met Don't Stop. Op 5 deze week Angelo Ferreri met Ask Yourself Can You Dance. Op 4 Another en Abel Baller met Relax My Eyes. Op 3 Klepto met Euphoria. Op 2 deze week Jamie Jones met Lose My Mind. Deze week nog steeds op 1. Lars in de remix van Riverstar met A Part Of. die heb je ook al zo vaak gehoord. Die is, eh, voorlopig staat hij nog eh, een aardig tijdje alweer op nummer 1 in de Nightwalk Tent. Van andere muziek voor je. Thomas Newsen, Sheila en Doop met Sam Chance. Je hoort het hier in de Nightwalk op ZFM Zandvoort. lives across the Netherlands Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. muziek van Hot Swing met Work It in de Earth and Days remix. En daarvoor Brokenaars met Seduction. En eh, dat is een oude gouden klassieker uit de jaren 90. Ultimate Seduction. Misschien ken je het nog. Misschien was het voor je tijd. Misschien eh, hè, je broer of je vader of je moeder die dat toch eh, mee hebben gekregen. CFM Zandvoort, het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer alsof je erop zit te wachten. Alleen maar narigheid tegenwoordig. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn glow Global House Vibes. En straks in derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. Nu nog even muziek.